Dit is Martijn van Beek met het nos -joen. Er is een koper gevonden voor Saab. De vorige eigenaar van de autobouwer, Victor Muller, was het niet gelukt een koper te vinden. Enkele Chinese autobedrijven toonden interesse, maar kwamen uiteindelijk niet met geld over de brug. En daarop namen de curatoren van Saab de zoektocht over. Volgens gerucht is er nu een Zweedse koper, National Electric Vehicle Sweden... Dat bedrijf zou speciaal zijn opgericht om Saab over te nemen en is eigendom van Chinese en Japanse investeerders. Om 1 uur houden de curatoren van de failliete autofabrikant een persconferentie. De schuld van Saab aan de Zweedse staat, de vorige eigenaar General Motors en voormalige werknemers bedraagt bijna 2 miljard dollar. De Belgische Belastingdienst gaat onderzoek doen naar 300 diamantairs en hun geheime Zwitserse bankrekeningen. Eerder onderzocht de fiscus al 170 diamantairs. Die groep zou bij elkaar 1 miljard dollar aan zwart geld op de rekening hebben staan. Beide zaken kwamen aan het licht toen de Franse justitie een CD-ROM in beslag nam bij een voormalige werknemer van de Zwitserse bank HSBC. Die had de bankgegevens van 79.000 klanten gestolen. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is begonnen aan haar reis naar Europa. Eerst gaat ze naar Genève voor een bijeenkomst van de VN-arbeidsorganisatie. Daarna neemt ze in Noorwegen haar Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst. Die kreeg ze in 1991 toegekend maar Suu durfde Birma niet te verlaten om hem op te halen. Uit angst dat, ze, dat het regime haar niet zou laten terugkeren. Suu gaat ook nog naar onder meer Dublin en Londen. Haar Europa-reis komt vlak na haar vijfdaagse reis naar Thailand. Het was voor het eerst in 24 jaar dat ze buiten de grenzen van Birma was. Een groot deel van die tijd stond ze onder huisarrest. Het weer, een mix van wolken en zon, maar ook kans op een bui. Het vanmiddag een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 2 kilometer. En aansluitend op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer.